en mijn meisje, wat jullie aan mijn zien. Ja, dat zijn echte tranen en mag dat niet misschien. Want wat ik heb verloren, dat krijg ik nooit weer terug. Want wat mij toebehoorde van niet terug van die vlucht. Open staan nog steeds de luiken, in de hoop dat zij naar beneden zullen duiken en terugkeren bij mij. Maar door hagel en de regen en de noordwestenwind zij ten einde liggen vlogen, die ik zal hebben bemind. Mijn allermooiste duiven, die jullie ook hebben gekend, die mooie ijdeltuiten, wat heb ik ze verwend. Naar jaren van goed veel waren ze gewend, zijn nu voorgoed verdwenen. Op de vlucht van Sint Vincent. Open nog steeds de luiken, in de hoop dat zij naar beneden zullen duiken bij mij. Maar door hagel en de regen en de noordwestenwind zijn zij ten eindelijk gevlogen die ik zo heb bemind. Open staan nog steeds de luiken in de hoop dat zij Je ne t'aime